12 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De Syriër die gisteren een zelfmoordaanslag pleegde in de Bijense plaats Ansbach... stond op het punt om te worden uitgezet naar Bulgarije. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken op een persconferentie gezegd. Bij de aanslag bij een muziekfestival raakten gisteravond 12 mensen gewond. Alleen de dader kwam om. De Syriër had twee jaar geleden tevergeefs asiel aangevraagd. Volgens de minister is er geen reden om het asielbeleid aan te passen... waardoor uitgeprocedeerde asielzoekers sneller Duitsland uitgezet kunnen worden. Een speciale website die Europol samen met twee bedrijven heeft ontwikkeld... moet slachtoffers van ransomware helpen. Dat type virus maakt bestanden van gebruikers ontoegankelijk. Pas na betaling kunnen ze weer bij hun bestanden. Op de website No More Ransom kunnen slachtoffers programma's downloaden die ze kunnen gebruiken om hun bestanden weer toegankelijk te maken zonder dat ze hoeven te betalen. De methode werkt nog niet bij alle gijzelvirussen. In Fort Myers in Florida is op het parkeerterrein van een nachtclub een schietpartij geweest. Er zijn twee mensen gedood en 14 tot 16 mensen gewond geraakt. Een aantal van hen is er slecht aan toe. Ook op twee andere plekken in Fort Myers is geschoten. Volgens de politie is er een verband met de schietpartij bij de nachtclub. De Turkse autoriteiten hebben arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen 42 journalisten, meldt de commerciële zender NTV. Onder degenen die moeten worden opgepakt is een bekende politiek commentator. De Turkse regering heeft in de nasleep van de mislukte staatsgreep ruim 60.000 mensen in het vizier, die ervan worden beschuldigd dat ze een koepoging steunden. Het gaat onder andere om militairen, rechters, onderwijzers en journalisten. Tot slot het weer. Veel bewolking en enkele bui, later drogen veel zon en 20 tot 25 graden. De rest van de week 19 tot 23 graden met van tijd tot tijd zon en een paar buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.